Drie weken geleden ontstond bijna een kabinetscrisis over Davids. Vicepremier Rauwvoet wilde geen voorspelling doen of die vandaag wordt gepresenteerd. Studenten met een studieschuld moeten centraal geregistreerd worden, bijvoorbeeld bij het bureau kredietregistratie in Tiel. Dat vindt het NIBUD, het Instituut voor Budgetvoorlichting. Registratie zou studenten ervan bewust moeten maken dat ze moeten oppassen met leningen. Ook kunnen hypotheekverstrekkers dan nagaan hoeveel schulden een afgestudeerde heeft. Het BKR in Tiel staat positief tegenover het idee van het Nibud. Het bureau wijst erop dat een registratie niet automatisch betekent dat iemand geen hypotheek meer kan krijgen. Treinreizigers huren steeds vaker een OV-fiets bij een van de stations van de Nederlandse spoorwegen. Vorig jaar zijn er zo'n 670.000 ritten gemaakt. Een jaar eerder waren dat er nog 480.000. Het aantal klanten steeg met ongeveer een derde. Ook het aantal stations waar treinreizigers een fiets kunnen huren steeg van 182 naar 200. Volgens een woordvoerder van de NS zit de groei van het aantal huurders vooral in de zakelijke klanten. De NS denkt dat in 2011 1 miljoen ritten worden gehaald. Op Antarctica hebben Nieuw-Zeelandse onderzoekers vijf kisten oude whisky en brandy uitgegraven. Ze waren daar ruim 100 jaar geleden achtergelaten door de Britse polreiziger Ernest Shackleton. Hij probeerde in 1909 de Zuidpool te bereiken, maar slaagde daar niet in omdat het weer omsloeg. Hij moest zware lading achterlaten en begroef de kisten met sterke drank daarom in de sneeuw. Volgens de Nieuw-Zeelandse onderzoekers rook het ijs eh, rond de kisten naar sterke drank. Het is nog onduidelijk of de kostbare flessen worden geveild. Het weer bewolkt en hier en daar regen, temperatuur van 4 tot 7 graden. In het weekende blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe.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 Go and get a loan. Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever wanted more, a lot more than we had before. So take me.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 Zabba-dabba, ba-da-ba-dum, zub-ba-ba, dabba-dabba-dum, zub-ba-ba-ba, zub-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Butterfly, will you land it on my mind? Damn right you